Dat is een onderdeel van je uitlaat. Omroep West sprak erover met Peter. Die zag dat dieven het ook bij zijn wagen probeerden. Mijn auto stond aan over een Prius uit 2005. En ik kijk aan de overkant en ik zie dat die heel langzaam omhoog gekrikt wordt. En eh, ik denk, kijk nou, is het nou echt waar? En ik heb een enthoud uh, eh, achter de deur staan. Ik denk, ja, pak mijn enthout en ik loop naar buiten. Maar voordat ik de politie heb gebeld, eh, duurt het ook weer een kwartier. Uiteindelijk wist hij de dieven weg te jagen. De Haagse automonteur Piet de Lasser ziet steeds vaker slachtoffers van katalysatordiefstal langskomen in zijn garage. Het is gewild jachtgoed, zegt hij. Er zitten allerlei edelmetalen zitten erin en die kunnen ze dus recyclen. Wie heeft iets gezien of gehoord over de dood van Esme van 14? In opsporing verzocht was gisteravond te horen dat de politie nog op zoek is naar haar fiets. Het is in ieder geval een zwarte elektrische Cortina damesfiets. Met voorop een grote bruine rieten mand. Wilt u alstublieft naar die fiets uitkijken. En als u hem ziet, heel belangrijk, niet aanraken, meteen de politie bellen. Het lichaam van Esmee werd op Oudjaarsdag gevonden in een parkje in Leiden. In de zaak zit een man van 32 vast, een bekende van Smee. Hij wordt verdacht van moord of doodslag en seksueel misbruik. De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben gisteren alle drie nieuwe coronarecords gemeld. Op Aruba ging het om ruim 1000 positieve testen. Curaçao had er ruim 730 en Bonaire zo'n 350. Er gelden weer strenge coronamaatregelen. Ook de druk op de zorg neemt toe. I love Alweer 7 miljoen sippe mensen in Rio de Janeiro. Hun feestje gaat opnieuw niet door. Liefhebbers van traditionele carnavalsparades daar moeten nog een jaartje langer wachten vanwege Omicron.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 Volgens getuigen was er een explosie, maar de brandweer kan dat niet bevestigen. Noord-Korea heeft afgelopen nacht weer een projectiel afgeschoten. Zuid-Korea vermoedt dat het een ballistische raket was. Na een vlucht van 500 kilometer kwam het in zee terecht. De Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben gisteren alle drie nieuwe besmettingsrecords gemeld. Het aantal besmettingen op de eilanden stijgt al dagen. De druk op de zorg neemt er ook weer toe. Het weer er nog tot besluit. Zon, wolken en bui vandaag met kans op hagel, natte sneeuw en onweer.